Een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn deze kerst bijna 100.000 politiemensen en militairen extra op de been. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Ze beveiligen plaatsen waar veel publiek op afkomt... zoals treinstations, kerstmarkten en winkelcentra. De dreiging van een aanslag door extremisten is volgens de regering onverminderd hoog. Alleen al in de Franse hoofdstad Parijs patrouilleren de komende dagen 7000 extra politieagenten. Die houden vooral de honderden kerken in de stad in de gaten. De nieuwe bondskanselier van Oostenrijk, Koerts, pleit voor aanpassing van het vluchtelingenbeleid in de Europese Unie. Hij wil niet dat lidstaten een verplicht aantal vluchtelingen moeten opnemen. En daarmee sluit hij zich aan bij het verzet van Oost-Europese landen als Polen, Hongarije en Tsjechië. Als we dit pad blijven volgen, zullen we de Europese Unie verder verdelen, zegt Koerts in een interview met Bild am Sonntag. Twee jaar geleden besloot de EU tot een quotasysteem om de aankomstlanden te ontlasten. Dat verloopt stroef door het Oost-Europese verzet daartegen. In het zuiden van de Filipijnen wordt nog altijd gezocht naar vermisten na de tropische storm Tembin. Volgens veiligheidsdiensten zijn er ruim 200 doden en 140 vermisten. Veel mensen zijn omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. In de stad Davao, ook in het zuiden van de Filipijnen, zijn waarschijnlijk 37 mensen omgekomen bij een brand in een warenhuis. Tot nu toe is er één dode geborgen. Michael Bogert is terug bij wielerploeg Team Roompot. Na een schorsing van twee jaar wordt hij weer ploegleider. Bogert mocht van wielerunie UCI twee jaar niet actief zijn... na zijn bekentenis dat hij tijdens zijn profcarrière doping had gebruikt. Vijf jaar geleden was Bogert een van de oprichters van de Roompot wielerploeg. Het weer, grijs weer met wat lichte regen of motregen, vrij veel wind en het wordt 9 tot 11 graden. Ook morgen, eerste kerstdag, is het zacht en grijs.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 Cause even the stars, they burn. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.